10 uur. Wat moet met het RWS Journaal. De schade die de zware westerstorm van gisteren aan huizen en auto's heeft veroorzaakt... komt uit op zeker 90 miljoen euro. Dat is een eerste prognose van het Nederlands Verbond van Verzekeraars. Op sommige plekken waren complete daken van panden gerukt. De schade aan overheidseigendommen, bedrijven en de landbouwsector is nog niet meegerekend. Justitie heeft vorig jaar ruim 220 miljoen euro afgepakt van criminelen. Sinds een paar jaar is crimineel geld afpakken een belangrijk middel om georganiseerde misdaad en veel voorkomende criminaliteit aan te pakken. In 2015 ging het om een recordbedrag van 416 miljoen euro dat werd afgepakt. Justitie zegt dat criminelen steeds gewiekster worden in het wegsluizen of het onder de radar houden van geld. Ook wordt er geprofiteerd van het feit dat er geen toezicht is op het gebruik van bitcoins. Op de boulevard van Copacabana is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij kwam een meisje van acht maanden om het leven, vijftien anderen raakten gewond. De Braziliaanse politie denkt niet dat er opzet in het spel was... maar dat de automobilist een epileptische aanval kreeg. De man sloeg na het ongeluk op de vlucht, maar werd even later opgepakt. In de Verenigde Staten dreigt opnieuw een sluiting van veel overheidsdiensten. Een zogeheten shutdown hangt boven de markt omdat de federale overheid in Washington geen geld meer beschikbaar stelt. Een tijdelijke wet om dat te voorkomen is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat liggen de democraten dwars. Ze stellen als voorwaarde dat 700.000 mensen die als kind de Verenigde Staten illegaal binnenkwamen, de zogeheten dreamers, niet worden uitgezet. Voordat het in de VS middernacht is, moet er in de Senaat gestemd zijn. Het weer nog verspreid over het land vallen nog enkele buien... met kans op onweer, hagel en sneeuw. Tussendoor schijnt soms de zon en bij matige wind wordt het 4 of 5 graden. Ook in het weekend is het vrij onbestendig met nu en dan winterse buien... en de temperatuur is ongeveer hetzelfde. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam is de weg weer vrij bij Knoopend Hoevelaken nog 10 minuten vertraging. En op de A1 richting Amsterdam bij afrit Bunschoten nog steeds 5 minuten. Op de A10 Koenplein richting Amstel tussen eh, Osdorp en Amsterdam-Oud-Zuid door een ongeluk 2 kilometer file. Daardoor op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer een half uur vertraging over 5 kilometer.